Waterwalgemoed met het NOS Journaal. In Duitsland is een direct coalitiegenoot CSU... geeft bondskanselier Merkel de tijd om op de Europese top van volgende week... afspraken te maken over het asielbeleid. Merkel en CSU-minister Seehofer van Binnenlandse Zaken... liggen al enige tijd overhoop over het asielbeleid. Seehofer wil de grens sluiten voor alle asielzoekers... die zich al eerder in een ander EU-land hebben laten registreren... Merkel wil daar niet aan, omdat ze vreest dat een solistisch optreden van Duitsland de samenwerking binnen Europa op het spel zet. Tijdens de top hoopt ze Europese afspraken te kunnen maken waar ook de CSU mee kan leven. De meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als ze in aanraking komen met haren van de eikenprocessierups, die enorme huidirritatie kunnen veroorzaken. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een enquête. De rups komt door stijgende temperaturen steeds vaker voor. Uit de enquête blijkt ook dat er weinig kennis is over de berenklauw... die bladen veroorzaakt en over insectenbeten. Premier Rutte wordt op 2 juli ontvangen door de Amerikaanse president Trump. Het was al bekend dat de twee elkaar zouden ontmoeten, maar nog niet wanneer. Het exacte programma is nog niet bekend. Bepaalde onderwerpen komen zeker te sprake, zoals de economie en het bedrijfsleven, de NAVO en de internationale veiligheidssituatie. Rutte noemde de maatregelen van Trump om heffingen in te voeren op staal en aluminium uit de Europese Unie eerder zeer onverstandig en schadelijk voor het wereldhandelssysteem. Op het WK voetbal in Rusland heeft Zweden net met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Het winnende doelpunt kwam uit een penalty. Door vandaag nog twee wedstrijden gespeeld, België-Panama en Tunesië-Engeland. Het weer, eerst nog bewolkt en wat regen. In het westen ook wat zon.